en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met Journaal. De politie heeft vier mensen aangehouden in de zaak van de dodelijke mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere. Er zaten al vier mensen vast. De nieuwe verdachten zijn twee jongens van 16, één van 17 en een man van 50. De jongens zijn spelers van Nieuw Sloten, de man zou een vader zijn. De politie sluit meerdere arrestaties niet uit. Het probleem van het voetbalgeweld moet samen worden opgelost. Dat zei minister Schippers na afloop van het topberaad... na aanleiding van de dood van de grensrechter in Almere. Bij dat beraad waren onder andere ministers, gemeenten, de KNVB... de politie en NOC-NSF aanwezig. Volgens Schippers heb je niet met één regel of wet een veiliger Nederland. Anders hadden we die wet al lang gemaakt, zei ze. De partijen komen over drie maanden opnieuw bijeen. Het aantal Syriërs dat zijn land ontvlucht is vorige maand fors opgelopen. In november kwamen er per dag ruim 3000 vluchtelingen bij, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het totaal aantal vluchtelingen dat geregistreerd is meer dan een half miljoen. Volgens de hoge commissaris voor de vluchtelingen zijn er bovendien nog enkele honderdduizenden Syriërs in buurlanden die niet geregistreerd staan. Nelson Mandela heeft een longontsteking. Dat heeft een regeringswoordvoerder gezegd. Het is voor het eerst sinds Mandela zaterdag in het ziekenhuis werd opgenomen... dat wordt gemeld waarom hij daar ligt. Nelson Mandela heeft al een tijd een zwakke gezondheid... en verscheen nog maar zelden in het openbaar. Enkele slachtoffers van de schietpartij in Luik, een jaar geleden... klagen de Belgische staat aan... Ze vinden dat de dader die destijds voorwaardelijk vrij was... nooit had mogen vrijkomen. De schutter van 33 schoot met een machinegeweer wild in het rond in de binnenstad van Luik. Vijf mensen kwamen bij de aanslag om en meer dan 120 mensen raakten gewond. De dader pleegde zelfmoord. Het weer, Zonnige periode, vooral in de kustprovincies wat winterse buitjes. Het wordt van een graad of 1 in het oosten tot 4 aan de kust.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 En ik ga door tot ochtends laat. Hey, DJ. Kijk eens hoe ik ga. Hier op de dansvloer op de mat. Ik ga vanavond niet naar huis. Iedereen zit aan de energy drinks. Maar ik focus op mijn meisje, meisje.